doet daar nog weer aan mee. Yeah! Moet daar nog weer aan mee. en antwoord aan mij. Ga volle kaffer, ga lelijke beest. In ons business gaan, ja, dat doe je het meest. Van mij is gekapt, of preparé. Voor affilet puur, of een potje paté. Ik zou je een skip geven, maar ik heb het geweten. kan maar één ding zeggen. Mada, Ovabada.